Jobboot met het NOS Journaal. In Den Haag is een man zwaar gewond geraakt bij een explosie. Hij werd door de brandweer gevonden in de tuin van zijn huis aan de Wolmarandstraat in de wijk Transvaal. Het is de bewoner van het huis. De rest van het gezin was niet thuis. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de ontploffing in Den Haag is niet bekend. De ravage is groot. Een deel van de achtergevel is door de klap vernield. Zorgverzekeraar Achmea stopt met het extra betalen voor ingrepen met dure operatierobots. De machines worden vooral ingezet bij prostaatingrepen en vervangen kijkoperaties. De robotgrepen zouden minder belastend zijn voor patiënten, maar volgens Achmea is dat niet aangetoond. Daarom stopt de zorgverzekeraar de extra vergoeding voor robotoperaties, meldt Nieuwsuur. Het College voor Zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Sinds dit jaar zijn het er 16, terwijl er volgens het CVZ maar vier nodig zijn. Jaarlijks komen naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking voor een prostaatoperatie met een robot. Turner Epke Zonderland en zwemster Ranomi Kromowidjojo zijn op het NOS Sportgala in Den Haag uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Zonderland kreeg de voorkeur boven schermer Bas Verwijlen en schaatser Bob de Jong. Kromowidjojo was genomineerd samen met schaatster Irene Wust en wielrenster Marianne Vos. Sportploeg van het jaar werden de Nederlandse honkballers, die vorige maand voor het eerst de wereldtitel veroverden. Hun coach, Brian Farley, werd gekozen door trainer van het jaar. Keeper Edwin van der Sar, die dit jaar afscheid nam, kreeg de Fanny Blankers-Koenprijs voor zijn hele sportieve carrière. En dan nog het weer. Vannacht vanuit het westen regen en veel wind. Langs de kust stormachtig en op de Wadden kans op storm, windkracht 9. Verder in het hele land zware windstoten. Morgenochtend eerst nog onstuimig. In de middag droog en minder wind. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die aangekondigd zijn. Dat is de A1 Amsterdam-Hengelo in beide richtingen tussen Amersfoort en Apeldoorn.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 fijne dagen en een voorstel.